Hij blijft maar doorgaan. Uh, Robbie Brouwer hier op ZFM, de meest beluisterde zender van Zandvoort. Ja, een hele duidelijke stilte. Uh, eh, wij gaan lekker luisteren naar SNM van Rihanna. Eh, ik ben zo terug met eh, nog veel meer in eh, deze hele mooie uitzending. Joost die komt tweede uur, die heeft nu andere dingen te doen. Kevin is er helaas niet vandaag. Hopelijk is hij de volgende week en we gaan lekker genieten van Rihanna. En we gaan zo direct even een raar maar waar weetje doornemen. We zien jullie zo direct terug. Horen. Jullie horen ons. Nou, geniet ervan van Rihanna. Na, na, na, come on. begonnen of ik droom je in mijn bed. Ik zie de schaduw van jou vormen op de muur. Ik weet wel dat het is verzonnen, maar het lijkt zo levensecht. Door de vlammen van een niet te doven vuur. Wat ik ook doe, ik hou je bij me. is weer een, mooi nummer van Jeroen van der Boom met Los van de Grond. Wij gaan eens even een beetje het nieuws doornemen van Zandvoort. Ik heb hier uh, eh, zetvoort.nl voor mijn neus. Een beetje eh, het meest actuele met het Zandvoortse nieuws. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind een van de onnozels eh, af, af, en toe. Hier, eerste inditie van het Zandvoortse skate-event. Nou, daar word ik niet vrolijk van. Uh, eens even kijken. Politie houdt dronken man aan op Raadhuisplein. Nou, dat is eh, standaard in Zandvoort. Duitser aangehouden. Ja, daar gaan we weer hoor. Dronken automobilist. In de Haltestraat aangehouden. Jezus, Zetvoort heeft wel een van de... Het standaard nieuws eh, in Zandvoort. We gaan eens even verder kijken wat we hebben. Uh, eh, topdruk op het strand in Zandvoort. Nou, dat is in al het strand in Zandvoort. Moet, eh, in eh, Nederland, moet ik eerlijk zeggen. Want het was gewoon topweer, dames en heren. we zijn nu een beetje ten einde van topweer. Ik hoop dat het nog een beetje terug gaat komen met, het, met deze zomer. Want je weet het maar nooit. we gaan eens even kijken, want... Ja, we hadden een, een hele kolonne van militaire auto's hadden we een paar dagen terug. Die auto's gingen, dat waren de echte oude, oude militaire wagens van de Tweede Wereldoorlog, geloof ik, nog andere oorlogen. Maar het waren in ieder geval oude auto's. Die gingen van uh, eh, Amuiden naar Scheveningen. Ik heb gehoord dat dat hele mooie taferelen heeft gegeven voor de, eh, degene die het bekeken. uh, <laughs> ja, voor de rest uh, Zandvoort genomineerd voor de event... Jee, sorry, het spijt me zeer mensen voor mijn spraakgebrek, want ik ben niet zo goed met woorden. Maar Zandvoort genomineerd voor evenementengemeente van het jaar. Ja, wat heb ik daarop te zeggen? De Zandvoort eh, organiseert nou eenmaal heel veel dingen in de binnenstad. Maar dat komt ook omdat er heel veel horeca in eh, binnenstad is. En eh, ik uh, promote het ook zeer, want er komt binnenkort ook een hele mooie midzomerfestival aan. Eén deze dagen. Dat is het eerste festival van Zand, wordt geloof ik dit seizoen. En ik zou er zeker even naartoe gaan. Jullie krijgen nog de datum van me. Ik geloof dat ik een paar weken terug in de uitzending ook heb gezegd welke datum het was. Maar die is me een beetje ontschoten. Maar eh, we zijn genomineerd voor de gemeente van het jaar. En ook zeer terecht. Eh, we, zal ik maar even verder gaan naar het volgende nummer. Want dit is toch echt een klassiek en ik vind hem gewoon heerlijk. Die blijft echt tijdloos. Het is The Trashman met Servant Bird. Ah, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The a Well, bird, bird, bird. Bird Well, bird. Ze Mama, Dit is Punk van Ferry Korsten, een remix van Sidney Sampson. lekker nummertje. Van Los Cabanos, eh, Salsa Paradiso. Geniet ervan. You want me to come over, I got an excuse Might be holding your hand, but I'm holding it loose Go to talk, then we choke, it's like our necks in the noose Avoid the obvious, we should be facing the truth Start to think it could be fizzling now Kinda shocked because I never really had any doubts Look into your eyes, imagine life without you kick starts again It's the same, same, same, you, you, you say, say me. You get bored and I get cold feet. Get high, get wandering eyes. Forget I've never ever had it so sweet. I realize what I got when I'm out of town. Cause deep down you're my girl in the golden crown. My princess and I don't wanna let you down. let you down, down, down, down, down, down. down. You want me to come over? an excuse. Might be holding your hand, but I'm holding it loose. Go to talk, then we choke. It's like our necks in the noose. Avoid the obvious. We should be facing the truth. Start to think it could be fizzling now. Kinda sharp because I never really had any doubts. Look into your eyes, imagine lies without your it starts again Start to think it could be fizzling now Kinda shocked because I never really had any doubts Look into your eyes, imagine life without you Imagine life without you, without you, without you Love starts again The words that Things would happen, but not to me. All things are gonna happen naturally. Oh, taking your advice, and I'm looking on the bright side and balancing the, the whole about them words all the numbers, unencumbered, numbered words Hundreds of pages, pages, pages More words, more words than I have ever heard And heard and heard and heard and heard And I feel so alive Cause you was Dean Saunders, broertje, broer, geloof broer van Ben Saunders, maar net zo goed. Eh, je hoorde daarvoor Barry Badpak. Dit is eh, toch een advies geweest van mijn collega's. Dit wordt de zomerhit van 2011, heb ik gehoord. De kamelenteen. Heel apart, maar toch wel heel komisch. <laughs> Uh, ja, ik ga eens even kijken wat we nog meer in huis hebben. Uh, ja, voor de rest... Eh, we wachten nog een beetje op Joost. Die is over 10 minuten ongeveer. Dan gaan we gewoon weer helemaal gezellig met Joost samen. tot die tijd moet je het even met mij doen. ik heb verder... discotheek die er zo voor jullie aankomen van DJ Frank. ik heb voor tweede uur heb ik mijn eigen hit. Ik heb eh, van het weekend een eigen nummer gemaakt. Dus die wil ik graag aan jullie eh, vertellen. Eh, laten horen trouwens. En ik heb... dat is in het volgende uur. En jullie krijgen nu dus Discotheek van DJ Frank. En daarna krijgen jullie She It Right Through You van DJ Encore. Geniet ervan. Overigens, dit is echt weer mijn uur. Want jullie horen weer veel te veel dansmuziek, denk ik. Maar dat vind ik niet erg. Ik hou er wel van. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Als jullie er anders over denken, kunnen jullie gerust naar me bellen. Op uh, 023 5730393. Dus als je ermee zit, wat leed je, bel me gewoon. En ik hoor het vanzelf wel. Eh, jullie gaan lekker naar discotheek eh, luisteren van DJ Frank. Geniet ervan. out there probably feeling guilty. But we don't want you to feel guilty because God is everywhere with the bitches, man. No God, no bitch. No bitch, no God. bitches because the bitches had to make other bastards and bitches. And we are here together. And all of us are made by these motherfuckers. Now, are you ready, motherfuckers, to walk out on the floor now and start to dance?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 how them do Girl, if you give me the sexiest wine Girl, if you move your body one side het moedje van Ruben overleefde de ramp niet. Bij de herdenking op 12 mei, de dag van de crash, zal de 10-jarige Ruben niet aanwezig zijn. Zijn oom en tante kiezen ervoor omdat ze niet willen dat er foto's van hem gemaakt worden. Ze hopen dat Ruben een beschermde jeugd kan leiden. Wereldvoetbalbond FIFA heeft 20 miljoen euro gedoneerd aan Interpol voor de bestrijding van de gokmafia in het voetbal. Voorzitter Blatter vindt het van cruciaal belang om op te trekken met politici en politie in de strijd tegen de mensen die wedstrijden willen manipuleren. De internationale politieorganisatie gebruikt het geld onder meer om een speciaal politieteam op te zetten in Singapore. Vorige week liet de FIFA weten ruim 300 duels te onderzoeken, waarvan de uitslag mogelijk is beïnvloed door omkoping. Dan nog het weer, nog een enkele bui en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen wolkenvelden en zon, in de middag buien met kans op onweer en het wordt 18 tot 25 graden.